Maar in een Kamerdebat over de kwestie wilde hij niet zeggen dat hij in 2003 een verkeerde beslissing heeft genomen. De Tweede Kamer debatteerde tot diep in de nacht over de reactie van het kabinet op het rapport van de commissie Davids. Gisteravond kwam het kabinet met een brief. Daarin erkent het kabinet dat met de kennis van nu bij de inval een beter volkenrechtelijk mandaat nodig was geweest. De Wereldbank stelt 100 miljoen dollar beschikbaar voor noodhulp aan Haiti. De bank stuurt ook experts die met de regering van Haiti gaan kijken waaraan het geld het beste besteed kan worden. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen bij de zware aardbeving van dinsdag. Aantallen die genoemd worden variëren van tienduizenden tot honderdduizend. De aardbeving met een kracht van 7 op de schaal van Richter heeft grote delen van de hoofdstad Port-au-Prince verwoest. Onder meer het presidentieel paleis, het parlement, ziekenhuizen, scholen en de centrale gevangenis zijn ingestort. In de stad heerst totale chaos. Telefoonlijnen werken niet vrijwel overal is de elektriciteit uitgevallen. Het enige ziekenhuis in de stad dat nog functioneert kan de stroom gewonden niet aan. De Technische Universiteit Delft wil een deel van de productie van medische isotopen overnemen van de kernreactor in Petten. Medische isotopen zijn radioactieve elementen die in ziekenhuizen worden gebruikt bij de behandeling van kanker. 30% van de medische isotopen in de wereld wordt gemaakt in petten. De reactor in Petten gaat in maart voor een half jaar dicht voor onderhoud. Ziekenhuizen zijn bang voor tekorten, waardoor de behandeling van patiënten in gevaar komt. De TU Delft heeft aangeboden tijdelijk een deel van de isotopenproductie van Petten over te nemen. Dat moet volgens de TU voldoende zijn om aan de Nederlandse vraag naar isotopen te voldoen. Dan het weer nog vannacht bewolkt en kans op wat winterse neerslag. Minimumtemperatuur rond het vriespunt. Overdag bewolkt en nevelig, op de meeste plaatsen droog en in de middag lichte dooi.